5 uur. Dit is Renate Evers met het NOS De vakbond FNV dreigt met acties in het streekvervoer. De onderhandelingen over een nieuwe CAO zijn opnieuw mislukt. De bond wil vooral afspraken maken over het verminderen van de werkdruk. Volgens de FNV worden de dienstregelingen in het streekvervoer steeds krapper. Chauffeurs zouden in hun pauze doorrijden omdat ze anders hun tijden niet halen. En naar de wc gaan kan bijna niet meer. Verder lukt het de bond niet om afspraken te maken over meer salaris voor de chauffeurs. De FNV gaat de komende tijd overleggen met de achterban en sluit acties zeker niet uit. De helft van de ondernemers in Nederland heeft wel eens financiële problemen, maar velen vinden het lastig om daarvoor hulp te zoeken. En daarom begint een campagne met BN'ers die dat taboe willen doorbreken. Zo vertellen cabaretier Jurgen Rijman en topkok Jeroen Blauw in filmpjes over de problemen die zij in hun bedrijf hebben gehad. Volgens de Kamer van Koophandel heeft 1 op de 10 ondernemers flinke financiële problemen. Dat zijn zo'n 150.000 mensen. Vanaf vandaag is er een hulplijn die 24 uur per dag kan worden gebeld. Op de dag van de verdwijning van een Argentijnse onderzeeër is een gek geluid gehoord, heeft de marine bekendgemaakt. Het geluid kwam kort na het laatste contact met de onderzeeër. De woordvoerder kon niet zeggen of het geluid leek op een explosie of iets anders dat erop zou kunnen wijzen dat er iets ernstigs aan de hand was. De onderzeeër wordt sinds vorige week woensdag vermist. Er zijn 44 mensen aan boord. Bij het laatste contact is gezegd dat er problemen waren met de accu. volgens de marine raakt het zuurstof aan boord nu snel op. Het weer, het is bewolkt. Het waait stevig met kans op zware windstoten.